krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. Ontdek met Eliza Was Here het betoverende Spanje. Boek jouw unieke vakantie weg van de massa op elizawasheer.nl. Nu bij IKEA, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% IKEA Family Korting op je Pax Kledingkast... en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slimmerwerken. KPN voor een beter werkend Nederland. Nu naar Trekpleister voor flink veel vaatwasvoordeel. Finish vaatwastabletten, Quantum en Ultimate voor maar 25,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? 538 Nieuws. 12 uur. Nederland is bij de winterspelen weer naar de vierde plek gezakt op de medaillespiegel. Amerika staat nu op drie na een gouden medaille op het onderdeel monobob. Nederland was eerder omhoog geklommen door het goud van shorttrackster Alexandra Velzenboer op de 1000 meter. Nederland heeft nu zes keer goud, vijf keer zilver en één bronzen medaille. Noorwegen staat nog altijd bovenaan. In Frankrijk mogen boeren binnenkort makkelijker op wolven schieten om hun vee te beschermen. Dat mag dan ook buiten hun erfgrenzen. Vorig jaar hebben wolven 12.000 boerderijdieren gedood in Frankrijk. De regels kunnen nu veranderd worden omdat Europa de wolf nu minder ziet als beschermde diersoort. De problemen op het spoor tussen Rotterdam en Utrecht zijn voorbij. Bij Woerden was brand in een intercity. De 120 reizigers werden geëvacueerd en opgevangen in een café. En daarna zijn ze met een bus naar Gouda gebracht. Er raakte niemand gewond, de brand komt waarschijnlijk door vonken van een vastgelopen as. En Volkswagen wil 60 miljard euro extra besparen. Volgens een Duits zakenblad moeten de kosten binnen twee jaar met 20% omlaag door slechte verkopen in China en Amerikaanse invoerheffingen. Het blad heeft het over fabrieksluitingen en het schrappen van meer dan 35.000 banen. Vannacht buien en kans op hagel of natte sneeuw. Niet kouder dan min 1. Ook overdag geregeld buien en dan maximaal 7 graden. En dat was het nieuws op 538. Yes, 538 verkeer dan voor je door Flitsmeister. Bij nog een flitser op de A2 tussen Weert en Eindhoven bij Leende. Opgepast bij 177,3. De A8 dan Amsterdam richting Beverwijk bij Ozaan. Ook daar opgepast bij 3,8. Eh, en de laatste van nu op de A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Zwartmeer. Opgepast daar bij 41,0. Fijne reis. De 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Zo, de maandag weer overleefd. Van harte welkom in de dinsdag met zometeen Taylor Swift, Imagine Dragons en de reserve for Jack. second nature For me to put you first I will call you later If I can find the words I know that I should hate you Cause you're easier to blame to no longer drowning and deceived. All oh, because you came for me. 538 met Taylor Swift. Je hoorde de veto van Filia. Ja hoor, de maandag heeft verplaatst gemaakt voor de dinsdag. Van harte welkom in de 538. Ik ben Kilia van Luid. Heb je de maandag weer, eh, weer goed overleefd? Heb je je niet ziek gemeld vandaag? Ik lees hier namelijk eh, een onderzoek. Op de maandag blijken we de meeste ziekmeldingen te hebben van de week. En ik gok met eh, carnaval de afgelopen dagen... dat die ziekmeldingen nog wel wat hoger zijn geweest <laughs> vandaag. Daarnaast is maandag ook nog een keer de gevaarlijkste dag van de week, hè, blijkt het onderzoek. De kans dat je een auto-ongeluk krijgt is 40% hoger op een maandag dan op andere dagen. Ja, en hoe dit precies komt, dat weten onderzoekers nog niet helemaal. Maar voor nu zie ik vooral een eh, hele goede extra reden... om volgende week maandag lekker in bed te blijven liggen. Op advies van dokter Kilian dan, hè? Het zijn de hits van 538 met zometeen een heerlijke classic van Genesis. Ook Fleming en Meteor komen eraan. En eerst op 538 Bestiel. the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes. you close your eyes And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds over the hills, bringing darkness from But if you close your eyes. vision every second that you with me has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and parabéns. Oh. 538. Je hoorde Believer. En van harte welkom, het is de 538. Ik ben Kilian van Luid. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat zo op deze heerlijke dinsdagnacht. Dat je de maandag goed hebt overleefd. En dat je er eh, lekker in zit. Bijvoorbeeld net zo lekker als Frank. Hey, goeiemorgen! De laatste dinsdag van de week! Woehoe! Hoppa, richting het weekend dan maar, hè. Met zometeen een heerlijke classic van Genesis. A Lene komt eraan. En dit is de nieuwste Capri Ponte. Oh, Mm. And sometimes. precies. Je hoorde I Can Dance. 5 plus 3 is 8. Zo, de maandag achter ons gelaten. Dat betekent dat eh, ja, de hersencellen inmiddels al zijn opgewarmd. En dan is de grote vraag van de dinsdagnacht... hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills? We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Jouw kans op het uh, slaapmasker. En geloof me, die wil je echt winnen, want daar slaap je heerlijk mee. En wil je de kans op maken, hoef je nog maar één ding te doen. En dat is de kwalificatiesom van, van deze nacht op te lossen. En die luidt als volgt. Hoeveel is 2 plus 6? 2 plus 6. Je kunt het antwoord nu doorappen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending... dan mag je meespelen met 5 plus 4 is 8.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 En hoeveel is 2 plus 6, denk je? Je kunt het antwoord doorsturen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending... dan win je het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app. Hoeveel is 2 plus 6? then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave. me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go. You gotta say. Van Justin bij 538. Je hoorde Turn the Lights Off. Hey Naomi, goeienacht. Hallo, goedenavond. Hoeveel is 2 plus 6? Uh, 8. Kijk eens. 5 plus 3 is 8. Hey Naomi, op een schaal van 1 tot 10, hoe moeilijk was dit rekensommetje al voor je? Uh, nou, ik geef het een 0. Oh, je geeft het een 0, oké. Nou, dat, dat, uh, dat klinkt goed. Hoe, eh, hoe is het gesteld met je hoofdrekenen? op zich wel goed ben je nog dagelijks veel aan het oefenen met hoofdrekenen en zo? Eh, ja, dagelijks wel. Ik heb sinds kort ook een dartboard in huis. Dus dat is wel een beetje veel hoofdrekenen. Oh ja, de, ja de, nou, helemaal heb je, dan heb je niet zo'n automatisch dartboard denk ik. Want die heb ik namelijk thuis. <laughs> dat is heel lui. dan rekent hij het snel voor je uit. Maar dat heb jij dus niet. Je moet het echt zelf doen. Ik moet het echt zelf doen, ja. En hoe gaat dat tot nu toe? Eh, tot nu toe goed. Ja, af en toe wel een beetje lastig, maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Oké, nou we gaan zo meteen eens even kijken of het, eh, of het echt goed gaat. Je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd, eh, Naomi, om zoveel mogelijk sommetjes te beantwoorden. De bedoeling is natuurlijk dat je zoveel mogelijk vragen goed beantwoordt. Je mag passen. En als je aan het einde van de week de meeste vragen goed hebt, ben je naast het slaapmasker, wat je nu sowieso al wint als dank voor de meespelen, ook nog een keer de 50 Powerbank. Oké, nou leuk. Is dat iets waarvan je zegt, nou, daar gaan we sowieso voor? Of wil je jezelf nog een klein beetje in, uh, in uh, dalen dat je zegt, nou, we kijken wel even? Nee, nee, nee, nee, we gaan sowieso voor de powerbank. Dan kijk eens aan. Als je er klaar voor bent, Naomi, dan gaan we beginnen. Ja. Dan ga je, wat is 17 plus 8? Ehm 25. 6 keer 9? Eh 54. 81 delen door 9? Eh 9. 26 min 8? 18. Eh, 14 plus 6. 20. 7 keer 7. Uh, 49. 63 delen door 9. Zo, 7. Eh, 34 min 15. Uh, 19. Ja, lekker. hey, hoe goed dat je dat je het zelf gedaan hebt, Naomi? Ja, ik denk best wel goed. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Je hebt in totaal acht vragen goed, joh. Oké dan. <laughs> Nou, dat is toch best een lekkere score op deze dinsdagnacht. ik, vond, het dit heel goed. En dat ook nog een keer dat je een lang weekend carnaval hebt gevierd. Ook nog, ook nog. Oh. <laughs> Nou ja, ik moet zeggen... leuk, wat leuk. Nou, gelukkig maar. En eh, nou ja, ik hoop dat je met die acht vragen goed bovenaan het weekklassement staat. Je hebt in ieder geval een mooie score neergezet. En dat betekent dat je aan het einde van de week nog steeds bovenaan staat. Je naast het staanmasker, wat je nu sowieso wint. Ook nog een keer de 50 Powerbank wint. Oké, nou leuk, super. Naomi, we gaan je op de hoogte houden. Succes. Yes, helemaal goed, dankjewel. Fijne avond. Fijne avond. I could stay awake just to hear Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in the sweet surrender. I could stay lost in this moment. 538. Zara Larsen, Midnight Sun. 538. No nightmare, when you can still see the light. Can't find me, I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy, turn it up a little louder. Road's oh, empty, so you drive a little faster. It's like nothing tonight, but I'm feeling so high. Show my denken waar is Sarah Larsen gebleven? Daar is ze! Je hoorde de nieuwste Midnight Sun natuurlijk in de 538. Ik ben jullie al vanuit met zometeen een heerlijke beuken van DJ Chesto.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 Je hoorde Stay. Ja, blijven bij 538 zou ik sowieso doen. Want zometeen weer een nieuwe ronde van Kilians kansloze kennisquiz. En daarmee maak je kans op het 538 slaapmasker. Hoe is dit? Dat hoor je naar DJ Chesto. Dit is Traffic.